Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De koning van Marokko wordt een deel van zijn politieke macht in. Mohammed VI wil met een aantal wijzigingen van de grondwet tegemoetkomen aan de roep om meer democratie en burgerrechten in Marokko. In zijn plannen wordt de premier het hoofd van de regering en de uitvoerende macht. De premier zal worden benoemd uit de partij die als grootste uit de bus komt bij de verkiezingen. Hij krijgt ook de macht om het parlement te ontbinden. Verder wordt de rechterlijke macht onafhankelijk. De koning geeft niet al zijn macht op. Hij blijft de baas over nationale veiligheid, het leger en religieuze zaken. De Marokkaanse bevolking mag op 1 juli in een referendum stemmen over de nieuwe grondwet. In Venezuela hebben ruim 3000 militairen een einde gemaakt aan een gevangenisopstand. Daarbij is één militair omgekomen en zijn er 19 gewond geraakt. In de gevangenis vlakbij de hoofdstad Caracas brak vorig weekend een opstand uit, vermoedelijk toen gevangenen op wapens werden gecontroleerd. Tijdens de opstand werden 21 gevangenen en een bezoeker gedood. De regering besloot gisteren het leger in te zetten. De gevangenissen in Venezuela zijn berucht vanwege de overbevolking en corrupte bewakers. Een jongen van 13 uit Zandvoort wordt ervan verdacht ontucht te hebben gepleegd met enkele kinderen. De jongen is opgepakt en staat onder toezicht van hulpverleners. Ook de slachtoffers en hun families krijgen hulp. Met hoeveel kinderen de jongen ontucht zou hebben gepleegd is niet bekend. De 16.000 werknemers in de gehandicaptenzorg hebben een nieuwe CAO. Advocabo FNV is er zeer tevreden mee. Zo stijgt het salaris van de werknemers de komende drie jaar met bijna 6% en gaat de eindjaarsuitkering met 1% omhoog. Het weer, buien en ongeveer 12 graden. Overdag eerst aan de kust buien, later ook op andere plekken.